8 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In Wieringerwerf in Noord-Holland heeft een windhoos een spoor van vernieling door het dorp getrokken. Volgens de regionale zender RTV Noord-Holland is een boerderij verwoest door het natuurgeweld. Of er slachtoffers zijn is niet duidelijk. De afgelopen uren trokken forse buien over het westen van het land. Onder meer in Amsterdam staan straten blank en zijn tunnels ondergelopen. Ook het oosten van het land heeft last van de vele regen. Volgens RTV Oost komen bij de brandweer meldingen binnen vanuit Genemuiden, Zwolle, Hassel, Deventer en Kamperveen. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de buien die gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. Rusland moet een schadevergoeding betalen aan Nederland vanwege de inbeslagname van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Dat heeft het permanente hof van arbitrage in Den Haag bepaald. Volgens het Hof moeten de Russen de schade aan het schip compenseren. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zegt dat de uitspraak bindend is voor Rusland. Maar Moskou heeft eerder al laten weten dat het het gezag van het Hof niet accepteert. Russische commando's enterden het schip twee jaar geleden na een actie van Greenpeace. De 30 mensen aan boord werden vastgezet, maar na twee maanden weer vrijgelaten. Noord- en Zuid-Korea hebben afspraken gemaakt over het verminderen van de spanningen. Wat er is afgesproken wordt later bekendgemaakt. Noord-Korea bracht vorige week zijn troepen in de hoogste staat van paraatheid en dreigde met een aanval op het zuiden. En ook werd geschoten op de luidsprekers die het zuiden bij de grens heeft gezet en waarmee anticommunistische propaganda wordt uitgezonden. Volgens de eerste berichten heeft Zuid-Korea toegezegd dat de luidsprekers weer zullen zwijgen. En op zijn beurt zou het noorden excuses hebben aangeboden voor de recente gebeurtenissen. Het weer trekken dus buien over het land, met eerst nog kans op onweer, hagel en zware windstoten koelt vannacht af tot 14 graden. De wind is matig tot krachtig, bij zee soms hard... en draait in de late avond en nacht naar het westen tot zuidwesten. Morgen eerst nog wat buien, smiddags is het even droger... maar tegen de avond volgt opnieuw regen. Dan wordt het 20 graden. Dit was het de ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een file van 4 kilometer tussen Naarden en Knopend Muiderberg.